Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS-shirt van der Laan... die vorige week op 62-jarige leeftijd overleed. Belangstellenden kunnen van 10 uur vanochtend tot 8 uur vanavond... in het Concertgebouw langs de kist lopen om een laatste groet te brengen. Ook mogen mensen iets laten horen, zoals een lied of een muziekstuk. En er ligt een condoliance-register. Van der Laan wordt morgen in besloten kring begraven. Alle bussen, trams en metro in de stad staan dan rond 1 uur middags een minuut stil. Bij een flatbrand in Rotterdam is gisteravond laat een dode gevallen. De brand woedde in een appartement in de wijk Ommoord op de zevende verdieping. Het slachtoffer is de 62-jarige bewoner. Het blussen duurde uren doordat het appartement erg rommelig was. Het vuur bleef daardoor lang smeulen. Pas rond twee uur vannacht had de Rotterdamse brandweer het vuur helemaal geblust. Vanwege de rook werd het hele flatgebouw van 20 verdiepingen ontruimd. Sommige bewoners konden in de loop van de nacht weer naar huis, maar de meesten moesten de nacht elders doorbrengen. Het natuurgebied bij Zeewolde, waar het lichaam van Anne Faber werd gevonden, is gisteravond vrijgegeven. De politie is klaar met het sporenonderzoek. Het lichaam wordt nu onderzocht om erachter te komen wat er precies is gebeurd. Anne werd gisteren gevonden op aanwijzing van de verdachte. Er is een onderzoek gestart naar de kliniek in Den Dolder... waar die werd voorbereid op terugkeer in de maatschappij. De familie van Anne vraagt zich af waarom hij vrij kon rondlopen. Het dodental van de bosbranden ten noorden van San Francisco is opgelopen tot 31. Daarmee zijn het de dodelijkste natuurbranden in Californië ooit. Duizenden huizen en bedrijven zijn in de as gelegd. Vannacht werden 5000 inwoners van de plaats Calistoga in veiligheid gebracht. Het stadje dreigt geheel in vlammen op te gaan. Het mobiele netwerk ligt grotendeels plat, waardoor het moeilijk is mensen te waarschuwen.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 the creek and through the mill. Like all the things you can't explain. Four seasons in one day. sleeping on and on. 的脸。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 ritme van Zandvoort. how to scheme. I know just when to fade. like you. You can take the darkness from the pit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 to tell you why would I try, would I try to, to you over there and I can see now why would I try to and I wanna tell you why would I try to trust, I had to cry. to see, have after know. So you're dancing out the ocean, running fast along the sand. A spirit born of earth and water, fire flying from your head. your spine.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 us close. and we Cause you know ZFM. Now sadly I know why Your heart is unobtainable Up.